Ze oogste veel lof met haar ruime ervaring op buitenlands beleid. Sanders scoorde met zijn aanvallen op Wall Street. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is van plan om binnenkort af te reizen naar het Midden-Oosten. Hij zal dan proberen om een einde te maken aan de oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. Het is de afgelopen tijd erg onrustig in Israël. Zeker zeven Israëliërs en 29 Palestijnen zijn bij gewelddadigheden omgekomen. Israël zou overwegen om Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem af te sluiten van de rest van de stad. De Jamaicaanse schrijver Marlon James heeft de Man Booker Prize gekregen. Hij won met zijn boek A Brief History of Seven Killings. De roman gaat over onder meer de moordaanslag op Bob Marley in 1976. De jury van de Britse Literatuurprijs heeft het boek unaniem uitgekozen. Dit jaar zullen vermoedelijk 50.000 tot 60.000 mensen asiel vragen in Nederland. Eind vorige maand stond de teller op 40.000, meldt staatssecretaris Dijkhoff. Door de grote stroom vluchtelingen zijn er te weinig plaatsen om ze allemaal op te vangen. Daarom worden er snel nieuwe plekken gezocht en moeten asielzoekers langer in de noodopvang blijven. Danny Blind blijft aan als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft KNVB-directeur Bert van Oostveen gezegd... na de uitschakeling van Oranje voor het EK in Frankrijk. Oranje verloor thuis met 3-2 van Tsjechië. Ook bij winst was Nederland uitgeschakeld, want Turkije won thuis met 1-0 van IJsland. Turkije gaat daarmee als beste nummer 3 direct naar het EK. In veel plaatsen in Nederland zijn Turkse Nederlanders na de overwinning de straat gegaan om toeterend feest te vieren. Het weer. Overdag valt er verspreid over het land regen.